NOS nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft miljarden aan BTW niet afgedragen... en waarschijnlijk gebruikt om terroristische aanslagen te financieren. Dat concludeert het tv-programma Zembla... na onderzoek in onder meer Duitsland en Italië. De btw-fraude gebeurde door bedrijven die in de periode 2008 tot 2011 handelden in CO2-emissiecertificaten. De btw die ze daarover moesten betalen hielden ze achter. Het zou gaan om 5 tot 10 miljard euro. Kamerleden en dierenwelzijnsorganisaties zijn verontwaardigd over het klonen van honden in een nieuw tv-programma van BNN, meldt de Telegraaf. In het programma dat nog niet is uitgezonden wordt een 12-jarige bulldog uit Rotterdam genetisch gekopieerd in Zuid-Korea. Klonen is in de Europese Unie verboden, maar het importeren van een gekloonde hond mag dan weer wel. De dierenbescherming heeft ernstige ethische bezwaren. In Politiek Den Haag wijzen partijen op de risico's van klonen. In Calais wordt vandaag begonnen met de ontruiming van het asielzoekerskamp daar. De Franse autoriteiten hebben een week uitgetrokken om de 6.000 tot 10.000 bewoners te verspreiden over Frankrijk. Veel asielzoekers willen dat helemaal niet, want ze willen naar Engeland. Gisteravond was het kort onrustig in het kamp. Toiletten werden in brand gestoken en er werden stenen naar de politie gegooid. Door de oorlog in Syrië gaan 1,7 miljoen kinderen niet naar school. En nog eens 1,3 miljoen kinderen lopen het risico dat ze met school moeten stoppen, meldt UNICEF. Alleen al de afgelopen twee weken zijn negen schoolkinderen gedood. Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt vanwege de oorlog. De gebouwen zijn verwoest of worden gebruikt voor militaire doeleinden. Voor de derde keer in één maand heeft een haai voor de oostkust van Australië een surfer aangevallen. De man van 36 raakte licht gewond. De aanval vond plaats niet ver van Balina, waar de afgelopen weken al twee andere mensen waren aangevallen. En de regering wil nu anti-haaiennetten plaatsen bij de stranden van Balina. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten periode met regen. In de regen wordt het 9 graden en waar het niet regent iets warmer 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Knoopend Hoevelaken en het Bunschoten 5 kilometer. A2 Den Bosch in de richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer. En verderop 7 kilometer voor Kloopend Oude Rijn, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is één reis ook dicht. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 7. A6 Lelystad richting Muiden 8 kilometer voor Knoopend Muidenberg. Op de A9 in de richting Amstelveen 3 kilometer bij Beverwijk. En eh, verderop staat nog eens een keertje 3 kilometer bij Batuverdorp door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Er is één reis ook dicht. Op de A20 richting Gouda, bij Moordrecht 4 kilometer. En richting Hoek van Holland op de A20 staat 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A27 Breda richting Utrecht, bij Lexmond 3. En vanuit Almere gezien richting Utrecht, daar staat 5 kilometer bij Huizen.